Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In de Amsterdamse misbruikzaak komt voorlopig geen enkele verdachte vrij. Een groepsleider van kinderdagverblijf Het Hofnarretje blijft 30 dagen langer in voorarrest. Hij wordt verdacht van ontuchtige handelingen op internet met meisjes via de webcam. De echtgenoot van hoofdverdachte Robert M. blijft 60 dagen langer vast. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno. En eerder werd de hechtenis van Robert M. zelf ook verlengd met 90 dagen. De treinen van de NS zijn de komende twee weken korter dan normaal. Veel treinen zijn defect door het winterweer en kunnen dus niet worden ingezet. Om toch alle treinen te kunnen laten rijden zijn ze daarom korter. Ter compensatie kunnen reizigers vanaf maandag een zoutkaartje kopen... waarmee met korting kan worden gereisd buiten de spits. Ook kan tussen Amsterdam en Rotterdam zonder toeslag met de Vira worden gereisd. Vanwege de toegenomen wereldwijde terreurdreiging wordt de bewaking van Nederlandse havens opgevoerd. De marine heeft vanaf 1 januari permanent twee duikpelotons paraat die eventuele bommen onschadelijk kunnen maken. Bij een verhoogde terreurdreiging kunnen zo twee havens tegelijk worden bewaakt. Paleis Soesdijk heeft de afgelopen vier jaar meer dan een half miljoen bezoekers getrokken. Morgen gaat het paleis weer voor onbepaalde tijd dicht. Na de dood van prins Bernard en prinses Juliana werd besloten het paleis open te stellen voor publiek. Nog steeds is er geen beslissing genomen over wat er met het paleis moet gebeuren. In het centrum van Athene heeft een bom vanochtend schade aangericht aan gebouwen en auto's. De bom was verborgen in een motor die voor twee gebouwen van de rechtbank stond. Er vielen geen gewonden. Iemand had vooraf in een telefoontje naar een krant en een tv-zender gewaarschuwd voor de aanslag in Athene. Het weer, het is droog. In het oosten van het land vriest het nog 4 graden. In het westen is het 3 graden boven nul. Vannacht gaat het nog licht vriezen. Op Oudjaarsdag dooit het overal. Dit was het NOS Journaal.